Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vorig jaar hadden 510.000 huishoudens te maken met energiearmoede. Dat zijn er 180.000 meer dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en TNO. De grote stijging komt vooral door het stopzetten van een aantal steunmaatregelen van de overheid. Energiearme huishoudens zijn huishoudens met een laag inkomen en hoge energiekosten, vaak door een slecht geïsoleerde woning. Energiearmoede komt vaker voor bij alleenstaanden en mensen met een uitkering of een pensioen. Frankrijk gaat de Palestijnse staat officieel erkennen, meldt president Macron. Hij had het plan eerder al uitgesproken, maar nu is het besluit officieel genomen. Het erkennen gebeurt bij de algemene vergadering van de VN in september. Macron heeft een brief gestuurd naar de president van de Palestijnse autoriteit... Daarin staat naast het besluit ook een oproep tot een onmiddellijk staakt het vuren in Gaza. In het Verenigd Koninkrijk heeft de voormalige Labour-leider Jeremy Corbyn een nieuwe linkse partij opgericht. Speerpunten zijn de bestrijding van kinderarmoede en het breken van de macht van bedrijven. Ook wil de nieuwe partij dat het openbaar vervoer en de energie- en waterbedrijven weer in staatshanden komen. De naam van de nieuwe partij is nog niet bekend. Volgens de oprichters hebben zich in de eerste uren al 80.000 leden gemeld. De 19e etappe van de Tour de France wordt vrijdag ingekort. Dat komt door de uitbraak van een besmettelijke ziekte bij een kudde runderen op de route. De etappe begint een uur later. De start is nog steeds in Albertville, maar er wordt een kortere route genomen naar La Plagne. De etappe is daarmee geen 130, maar nu 95 kilometer lang. Het weer. Vanuit het noorden raakt het bewolkt.